ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bijna 2000 apotheken hielden vandaag hun deuren dicht. Tot en met morgen wordt er gestaakt voor een hoger loon en een lagere werkdruk. De onderhandelingen daarover zijn compleet vastgelopen. En niet iedereen was op de hoogte van de staking. Deze klant in Nijmegen kwam voor niks naar de apotheek toe. Maar ze snapt de actie wel. Ik vind het niet prettig, maar het is gewoon zo. Staan we achter de staken. Ik vind dat, dat, dat die mensen die doen hun werk en eh, als je dan ook nog ziet hoe vaak ze, hoe ze af en toe te woord gestaan worden door de klanten... dan denk ik, zij moeten dat maar opvangen. Je moet je mensen goed betalen. Als je echt met spoed medicijnen nodig hebt, dan kun je wel bellen naar de apotheek. En die zorgt dan voor een oplossing. In Los Angeles grijpen vijf verschillende natuurbranden nog steeds genadeloos om zich heen. Het gaat om de meest verwoestende branden in de geschiedenis van de Amerikaanse stad. Er zijn minstens vijf doden en 2000 gebouwen zijn inmiddels in de as gelegd of beschadigd. En ook deze mensen zijn hun huis en spullen kwijt. I'll be okay. I'm tough and we'll start over. Even, even, even though I'm 91 years old, I'll start over again. This is crazy. There's a fire right, right outside our car. We got this, we got this. Come on, turn around. You got it, Keep walking down the hill. This is pretty devastating. I don't think LA seen anything like this before. En de bosbranden zijn trouwens niet alleen verwoestend. Ze dreigen ook een van de meest kostbare natuurrampen in de Amerikaanse geschiedenis te worden. Met naar schatting tientallen miljarden dollar schade. En het blijft nog steeds onduidelijk wanneer het hoge beroep tegen Ridwan Taghi kan beginnen. Hij kreeg eerder levenslang in het Marengo-proces. Maar ging in beroep met een nieuw team van advocaten. En dat is nodig omdat een eerdere advocaat van Taghi zelf is opgepakt. De ploeg die daarna begon snapte weer op... omdat ze vonden dat er te weinig tijd was voor een goede voorbereiding. En het Openbaar Ministerie wil nu over een half jaar beginnen met de zaak... maar dat is niet te doen, zegt een van de advocaten. Dat kan gewoon niet. Het is zo'n grote zaak met zoveel grote belangen. En ik denk dat iedereen in dit proces ook gewoon eh, eh, dit verdient... dat er serieus naar deze zaak wordt gekeken. Ik heb ook gezegd, ik eet, ik slaap, ik drink Marengo... Eh, maar ik moet ook die tijd krijgen om dat te kunnen doen. Maar die tijd die krijgen ze niet van het gerechtshof. De advocaten vinden dat oneerlijk en willen dat de rechters die dat hebben besloten worden vervangen. En een speciale groep rechters gaat morgenochtend beslissen of dat inderdaad nodig is. Het weer dan nog vanavond trekken er winterse buien over. En vanwege kans op gladheid geldt er code geel in een groot deel van het land tot morgenochtend. Morgen wordt een wisselvallige dag bij een graad of drie. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Tot nu toe zien we deze avondspits vooral veel dagelijkse files... met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zo staat er bijvoorbeeld vast op de A10, de ring van Amsterdam. Rijd je op de ring Zuid richting Utrecht... dan heb je tussen Amsterdam de Baasjes en Amsterdam over Amstel... zo'n 10 minuten vertraging. Ook file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Voor Juliana Dorpen Zuid 10 minuten oponthoud... Rijd je op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn... dan heb je bij afrit Nieuwveen ook zo'n 10 minuten vertraging. En verder ook file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knopend Velzen 10 kilometer file en zo'n 10, 10 minuten lang eh, langzaam rijdend verkeer. Rijd je op de A7 van Zaanstad naar Hoorn... dan heb je tussen Purmerend Noord en Hoorn 10 minuten vertraging. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn tussen Knopend Zaandam en Purmerend ook zo'n 10 minuten. En tenslotte nog een file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag.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 Het afgelopen jaar hebben natuurrampen wereldwijd 320 miljard dollar schade veroorzaakt. Tropische stormen kosten de industrie vorig jaar het meest. De overstromingen in de Spaanse regio Valencia veroorzaakten in Europa de grootste schade. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft een officier van justitie ontslagen... omdat hij de interne gedragsregels heeft geschonden. Volgens het parool is het een man van eind 50 met een drankprobleem... maar het OM heeft dat niet bevestigd. Het weer vanavond en vannacht winterse buien. Morgen zonnig. In de loop van de dag opnieuw winterse buien bij 1 tot 6 graden.